Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Didam in Gelderland is een bacterie in het drinkwater gevonden. Die is aangetroffen in een opslagreservoir. Het gaat om de enterokokken. Die kunnen maag- en darmklachten veroorzaken als je een lage weerstand hebt. Inwoners krijgen nu het advies om het kraanwater eerst drie minuten te koken voordat je het drinkt. Vorige week kregen inwoners van Doorn ook te maken met die bacterie in het drinkwater. Volgens waterbedrijf Vitens is dat toeval. Bij een auto-ongeluk in Terheide in Zuid-Holland zijn twee mensen omgekomen. De politie denkt dat het gaat om een eenzijdig ongeluk. Mogelijk is de bestuurder niet lekker geworden en tegen een geparkeerde auto gereden. Werknemers van Amazon in de Verenigde Staten zijn op de vingers getikt... omdat ze niet vaak genoeg naar kantoor kwamen. Het bedrijf gaat straffen uitdelen als ze hun thuiswerkplekje... niet minstens drie dagen in de week verlaten. En dat gaan ze allemaal in een gaten houden door te kijken vanaf welke locatie hun medewerkers inloggen. En de eerste punten in de eredivisie zijn gepakt. Want het voetbalseizoen is officieel begonnen. In de eerste divisie werden de eerste wedstrijden afgetrapt. En ook in de eredivisie was er dus weer actie. Vitesse en Volendam stonden lang gelijk met 1-1. Maar in de laatste minuten tikte Vitesse-speler Marco van Ginkel er nog een goal in. En dat op kunstgras. Want dat kunstgras is niks voor hem. Daar raakt hij heel snel bij geblesseerd. Maar de fans die meegereisd zijn van Vitesse, en dat zijn aardig wat... Ja, Arnhem zijn gekomen... zien in de 86e minuut dat het 2-1 is geworden door Vitesse. Notabene door invaller Marco van Ginkel. In de eerste divisie zijn vanavond twee wedstrijden weer stilgelegd. In Groningen en Leeuwarden werden er namelijk biertjes op het veld gegooid door supporters. Later ging de wedstrijden weer door. Dan nog het weer. Vannacht gaat het op veel plekken regenen. En soms komt daar ook wat onweer bij kijken. Morgen krijgen we eerst regen. In de middag droog en zonnig. En wordt het maximaal 24 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.